Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Rwandese oud-kolonel Theonesta Bagosora is overleden. Bagosora stierf op 80-jarige leeftijd... terwijl hij een gevangenisstraf uitzat van 35 jaar. De man wordt gezien als het brein achter de genocide in 1994. Toen werden in Rwanda in 100 dagen tijd naar schatting 800.000 Tutsis... en gematigde Hutus gedood door gewelddadige milities. Na de genocide sloeg Bagosora op de vlucht, maar twee jaar later werd hij opgepakt. Na zijn veroordeling door het Rwanda-tribunaal zat hij in een gevangenis in Mali. De oud-kolonel is overleden in het ziekenhuis waar hij werd behandeld voor hartproblemen.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 Door meerdere DDoS-aanvallen en grote drukte was die bij vlagen overbelast en onbereikbaar. Vooral rond 8 uur, toen veel mensen tegelijkertijd een QR-code wilden opvragen. De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk is door de Voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika voor drie jaar geschorst. Daarmee wordt hij gestraft voor zijn opmerkelijke optreden van afgelopen dinsdag. De 60-jarige Brunswijk is behalve vicepresident ook eigenaar van een voetbalclub. En hij besloot zichzelf op te stellen in een wedstrijd tegen een club uit Honduras. Ook deelde hij na afloop geld uit in de kleedkamer van de tegenstanders. De voetbalbond vindt dat daarmee de integriteitsregels ernstig zijn geschonden. En naast de schorsing van drie jaar voor Brunswijk zijn ook beide clubs uit de competitie gehaald. Het weer, het is afgekoeld naar zo'n 14 graden. Komende dag wordt een warme nazomerdag met temperaturen tot 24 graden.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 Zandvoort en Zomerhits. stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart, and I look inside mine. Things look so bad everywhere. In this whole world, what is fair? We walk the line and try to see. ZFM's antwoord 106.9 FM. gonna change I know that you like that You know where my mind's at Can't be tamed I'm not gonna play, not gonna play Oh no, I ain't like that Fuck him, I'm a wildcat Baby, break my heart Give me all you got Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Is it love or lust?